meeting van de dag. En met HelloFresh heb je hem altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar. Hello. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele steun en praktisch en juridisch advies. Boek nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Novamora.nl Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum.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 Goedenavond. Rijexamens voor motoren en bromfietsen gaan morgen in het hele land niet door, omdat het te glad is. Het gaat om een paar honderd examens, zegt het CBR. Theorie-examens gaan morgen wel gewoon door. En met rijexamens voor auto's wordt per locatie gekeken of ze veilig kunnen worden gehouden. Nog meer gladheid, want in Utrecht is besloten vanavond geen bussen meer de straat op te sturen. Zowel in de stad als in de hele provincie. Trams blijven wel rijden. Het is de bedoeling dat morgenochtend alles weer normaal rijdt. Gisteren lag het bussenvoer in de stad Utrecht ook al plat. Zo'n beetje alle EU-lidstaten willen dat de politieke gevangenen... die in Venezuela vastzitten, vrijkomen. Verder zeggen ze in een gemeenschappelijk stuk dat wat er ook gebeurt in het land... de wensen van de bevolking op de eerste plaats moeten komen. Alle lidstaten staan achter de oproep, behalve Hongarije. De buit van de spectaculaire kraak in een bankluis in het Duitse Gelsenkirchen is misschien veel groter dan tot nu toe werd gedacht. Mogelijk meer dan 100 miljoen euro. Schade werd direct na de roof geschat op zo'n 30 miljoen. De Duitse krant Bild schrijft dat het zou gaan om geld van criminelen. En nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het tot sneeuwbuien, maar in het zuiden is het droog en het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Morgen zijn er opnieuw sneeuwbuien en wordt het 0 tot 3 graden. Frans, dankjewel. En voor de zondagavond is het bijzonder druk op de weg. Er zijn een paar vertragingen. Je krijgt ze van een kwartier of langer. Eentje op de A2 richting Maarsen. Tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Papendorp. Doe je er een half uur langer over. A27 richting Gorkum. Tussen Lunetten en Hagenstein. Er wordt gewaarschuwd voor een gladde weg. De vertraging is 30 minuten. A27 richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en Rijnsweert. Doe je er 12 minuten langer over. En de A32 richting Heerenveen. Tussen Steenwijk-Noord en Heerenveen-Zuid. Daar is de vertraging 9 minuten. Het kan dus glad zijn, dus pas op. Zometeen doen we pronken bij pronk. Eh, je kan over alles pronken wat je maar wil. Er komt nu al een appje binnen van William. Ik heb vandaag samen met mijn vriendin een IKEA-kast in elkaar gekregen. <laughs> Wou ook even mee pronken. Lekker wezen! Vincent Pronk. <laughs> Dat ben ik. Goedenavond. Zometeen dus pronken bij pronk. Alex Warren komt er ook aan. En eerst Martin Garrix.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 Maar wel fijn dat je erbij bent op deze zondagavond. Het zijn eh, misschien wel de laatste uurtjes van je kerstvakantie. De vakantie waarin toch nog even wat sneeuw is gevallen. Last minute, daardoor ook veel mensen nu in de file. Dat is dan weer minder lekker. Het was ook eh, vanochtend echt glibberen op de weg. Uh, vanochtend vroeg richting Q was ik volgens mij de eerste op de A20. Toen was het ook echt stapvoets rijden. En ik zie ook in de Q-app nu dat veel mensen ehm, ja, onderweg zijn en in de file staan. Dus eh, doe voorzichtig. Um, voor het weekend voorbij is, blikken we nog heel even terug op de afgelopen dagen. Heb je iets meegemaakt waarmee je wel even kan pronken? bij Pronk. Laten we eerlijk zijn, wanneer geef je nou jezelf een schouderklopje? Doe je niet zo snel, toch? Nou, dit is het moment. Wees welkom bij mij, Vincent Pronk, om te pronken over iets waar je stiekem best wel trots op bent. Heb je vandaag misschien een fantastische sneeuwpop gemaakt? Ehm, is het dit weekend eindelijk gelukt om een eh, potje hitster te winnen? Of heb je net als ik de kerstversiering eindelijk opgeruimd? Nou, we spreken het even in via de app van Q-Music. Dus eh, wel leuk als je een audio-appje stuurt... want dan kan heel Nederland je ook horen zometeen. En zeg even van...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 But every war ends the same. Can we just? My ze Na bij music en pauze. Pronken! Pronken! Pronken bij Pronk! Zondagavond, we gaan eens even lekker schaamteloos pronken over alles wat je maar wil. De Q-app staat vol. Even wat leuke dingen eruit gevist. Sam, goedenavond. Waarmee wil je pronken? Hoi Vincent, ik wil eventjes pronken met mijn prachtige achternaam. Groetjes, Sam Pronk. <laughs> voor je achternaam. Lin. Dat ik er al vanaf 5 uur uit ben en al aan het sneeuwschuiven ben. Lin is de strijder van vandaag. Lekker bezig. Quinten, waarmee wil je pronken? Hey Vincent. Ik wil even pronken met mijn collega's van de strooidienst. Ik ben hartstikke trots op hun. Ze maken heel veel uurtjes. En ze doen het hartstikke goed. Dankjewel, groetjes, Quinten. Ja, die zijn echt lekker bezig. Weet je wat, en een groot applaus voor iedereen op de strooiwagens vandaag. Echt waanzinnig. En eh, Jim, goedenavond. Goedenavond. Wat hoor ik nou? Ben je jarig? Ja, ja. Gefeliciteerd! Jim, hoe oud ben je geworden, jongen? Ja, 39 jaartjes, jongen. Oeh, bijna de 40. ja, bijna. Nog een jaartje. nog, een, jaartje, ja. Ik mag er nog een jaartje aan ruiken. Gelukkig, ja, precies. Heb je nog een beetje gevierd dit weekend? Ja, eh, net even lekker eh, all you can eat. Dus mijn buikje zit weer vol. Oh, wat heerlijk. Wat heb je allemaal gegeten? Maak ons even lekker. Oh, eh, ik heb een keertje gewokt. Gewokt met, met lekker een biefstukje. en ik heb een hamburgertje. Oh, die zijn zo lekker daar. Lekker hoor, de bakplaat. Oh. en allemaal voor één bedrag, hè? Dat is top, hè? Ja, hey, en niet eens hoeven te betalen. Nou, hey. oh, ook nog, helemaal lekker gratis gegeten. Jim is helemaal blij. Jim, schreeuw uit. Waarmee wil je pronken? dat ik jarig ben vandaag. Yeah! Pronken, pronken, pronken bij pronk. Q Music. Keen hoor Like zo meteen of Lady Gaga. I hear you call like a thief in my head, you criminal. come on created a creature of the David Alpha Vil en Eva Max, Forever Young. Ik heb dit weekend eh, een mijn nieuwe hobby gevonden. Iets waarvan ik altijd dacht, dit is echt saai. Dit is helemaal niks voor mij. Maar ik vind het echt fantastisch. Ik vertel je zo meteen wat het precies is.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 Het is aardig glad op de weg. Daardoor flink wat vertragingen voor ons zondagavond. Eh, je krijgt er van 10 eh, minuten of langer. Eentje op de A2, eh, Den richting Maarsen... tussen Nieuwegein en Utrecht-Papendorp. De hoofdrijbaan is daar afgesloten... want er is een ongeluk gebeurd met een bus... 6 kilometer. De vertraging is 28 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lunetten en Hagenstein. Er wordt ook gewaarschuwd voor een gladde weg. 5 kilometer en de vertraging is 25 minuutjes. Sterkte, komt allemaal goed. En een flitser op de A4. Blijkbaar kan je daar wel hard rijden. Delft richting Schiedam. Let op bij Den Hoorn bij hectometerpaal 56.1. Vincent Pronk. Met nu Marshmallow en Jelly Roll. Dit is Holy Water.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 You. Maximum hit. Jonas Blue en Rita Ora bij Q-Music. Je Ritual. Ik heb een eh, nieuwe hobby gevonden. Ik de afgelopen week... ik hoor iedereen maar praten over het WK darts. En ik vind darten best leuk, een keertje in de kroeg. Maar het WK darts kijken, dat leek mij oer en oer saai ben ik dus helemaal van teruggekomen. Ik heb eh, een weekje zitten kijken. En vrijdag nog de halve finale. Gisteravond de grote finale. En wat was het spannend! Fantastisch, man. Natuurlijk extra leuk omdat er een Nederlander in de finale stond. Eh, Gian van Veen, de Giant. Ik kende die hele jongen eerst niet. Nu wel, ik ben groot fan. Ik eh, zou bijna een dekbed van hem kopen. Ehm, hij heeft helaas de finale niet gewonnen, dat is duidelijk. Maar hij stond er wel, hij stond er wel. En die halve finale die ging juist supergoed vrijdag. Want toen won Gian van Veen makkelijk van de Schotse Gary Anderson. Dus Gian, lekker bezig. En ik ben vanaf nu hard fan. Ik zat trouwens ook te kijken en ik zie daar in het publiek... ineens een eh, bekende kop staan op tv bleek het Louis Capaldi. Hij was erbij, groot darts-fan, komt ook uit Schotland.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 Dat maakt de file op de A27 een stukje minder erg. Goed om te horen. Pink bij Q and Just Give Me A Reason. Het is nog eh, best druk op de weg door wat eh, gladheid hier en daar. Pas goed op. Eh, ook morgenochtend wordt er al gewaarschuwd voor een chaotische ochtendspits. Veel mensen die morgen natuurlijk ook alweer aan de bak moeten. De kerstvakantie zit er nu echt op. Dus mocht je morgen ook vroeg de weg op moeten... dan is het misschien een goed idee om de wekker ietsjes eerder te zetten. Eh, er komt nog meer sneeuw aan. Het kan dus ook weer een beetje glibberen worden. Maar vandaag, het was wel een lekker plaatje toch? Als je wakker werd, je doet de gordijnen open... en je ziet zo'n witte wereld. Ik stapte vanochtend de deur uit en ik heb het even opgenomen. Ja, ik hoorde dit. Het is fantastisch. Een beetje ASMR dit. De eerste voetstappen in de sneeuw. Lekker geluid. Eh, toch nog wat sneeuw in die kerstvakantie. Bij deze jongens was het helemaal mooi uitzicht vandaag. In het Limburgse landschap met al die heuvels. Prachtig daar. Lucas en Steve, hoor je nu Back Your Music. I can see in your eyes You're about to break my heart I met you at the wrong time And now I don't know Now my mind mag er één woord een week lang niet worden uitgesproken op je music. Gebeurt dat wel, dan kan je 500 euro winnen. Welk woord zou het nou zijn? Zometeen. Toch. Daarom. Echt. Omdat zijn van die woorden die we vaak gebruiken. Nog 10 uur en 6 minuten. Morgenochtend om 8 uur hoor je bij Mattie en Marieke wat het verboden woord is. time to hear you whine about a broken heart. She's pistol packing matador, and I'm the bull to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. amazing how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This starts about to run, and I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. Mama, do so, I could do so. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell wild lie. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. This concrete heart, oh yeah, this concrete heart. Cam Moore with Come Back You. This concrete heart. You're the Medusa. van vakantie zometeen. Repeat of niet? Je mag je mening weer geven over nieuwe muziek. En dan bepaal je dus eigenlijk ja, of we een liedje vaker gaan draaien op je music Nou is er een nieuw country liedje uitgebracht. Het is van een eh, bekende artiest. Ik ben heel benieuwd wat je er zo meteen van vindt. Het is de nieuwste van Nate Smith. Eerst hoor je nog een andere Smith zometeen. Alles is weg. Nee, niet die. Maal Smith komt er ook aan.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 Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Nu bij Ben.